Goedemiddag, ik ben Renske van der Zalm en dit is het nieuws van NOS op 3. Bij een windhoos in Zierikzee is een dode gevallen. Ook zijn er minstens 10 mensen gewond geraakt. Weten niet hoe ze eraan toe zijn. De tornado raast aan het begin van de middag door de Zeeuwse stad. Deze inwoner schrok zich kapot. Ik, eh, ik, wist, ik wist niet wat ik zag. Ik heb zoiets nog nooit, nooit zien gebeuren. Platen, van die vierkante platen, van die grote van twee meter lang en eh, anderhalve meter breed. Die vlogen dwars door de, door de tuin heen. Ook dakpannen, trampolines, tuinstoelen en boompjes vlogen door de lucht. Verslaggever Hendrik Willem Hofs is nu in Zierikzee. Ja, daar is men eh, begonnen met het opnemen van de schade. Het opruimen van alle ravage die hier ligt. Bijvoorbeeld hier achter me, waar eh, een auto zeg maar onder het puin is gekomen... en een heel dak van een woningblok is afgewaaid. Een dak waar ze aan het werk waren, waar ze de isolatie eh, aan het eh, upgraden waren. Nou, dat dak is er dus helemaal afgewaaid en die woningen die zijn dus onbewoonbaar verklaard. En die mensen moeten dus op een andere plek worden ondergebracht. Bewoners wordt opgeroepen niet naar het centrum van Syrixzee te komen... omdat hulpdiensten de ruimte moeten hebben om mensen te helpen. In een stad in het oosten van Oekraïne is een winkelcentrum geraakt door een raket. Daarbij zouden meerdere slachtoffers zijn gevallen. President Zelensky deelde via Telegram dat er minstens duizend mensen in het winkelcentrum aanwezig waren. Op meerdere plekken in het land staan er lange files door protestacties van boeren. Ze blokkeren snelwegen omdat ze het niet eens zijn met het nieuwe stikstofbeleid van de overheid. Ze hebben geen andere keus dan weer over te gaan op actie, zegt deze boer. Niks doen, dat helpt sowieso niet. We moeten iets doen en we moeten toch met z'n allen hier blijven strijden. Eh, want als wij niks doen, dan uh, rammen ze alle, alle wetten, alle regels rammen ze erdoor. En dan zijn wij binnen no time heb je Nederland zonder boeren. Inmiddels zijn de trekkers op de A2, de A67 en A28 weer weg. Naast de blokkades op de snelwegen voeren de boeren ook actie bij de gemeentehuizen. Zo zijn er stikstofprotesten in Rijzen, Epe en Raalte. In Apeldoorn hebben boeren mest op het Marktplein voor het gemeentehuis gestort. Het weer, er trekken wat stevige buien over. In sommige provincies geldt code geel. Vanavond klaart het op veel plekken op. En morgen krijgen we een aardig zonnige dag bij 20 tot 25 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Tim Schaap met de verkeersinformatie van de ANWB. De avondspits is begonnen. Ik noem de langste files even voor je op... Om te beginnen op de A2 vanuit Amsterdam naar Utrecht. Daar een file van 3 kilometer tussen Maarsen en de Leidse Rijntunnel. Hou rekening met 10 minuten aan vertraging. Ook is het druk op de A7 vanuit Zaanstad naar Horen. Daar voor Purmerend 10 kilometer file en een kwartier oponthoud. En tot slot nog altijd de A44 vanuit Den Haag naar Amsterdam. Want bij afrit Oude Wetering is de oprit dicht en staat een kapotte vrachtwagen. Hou rekening met 20 minuten aan extra reistijd vanaf Warmond.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 en zijn er zeker twee doden gevallen en twintig gewonden. Een record aantal Duitsers heeft zich vorig jaar laten uitschrijven bij de katholieke kerk. Het waren er bijna 360.000. Volgens de Duitse bisschoppenconferentie heeft dat voornamelijk te maken met het onder de pet houden van seksueel misbruik binnen de kerk. En boeren voeren hun acties tegen het stikstofbeleid nu bij gemeentehuizen. Onder meer in Rijssen, Epe en Raalte. In Apeldoorn storten ze mest op het plein voor het gemeentehuis. Acties vanmiddag met blokkades van snelwegen... hebben tot tientallen kilometers file geleid.